Dijkers met het NOS Journaal. Het kan nog wel even duren voordat alle treinen rond Amsterdam en Utrecht weer volgens de normale dienstregeling rijden, is de verwachting van spoorbeheerder ProRail. Door een stroomstoring kwam al het treinverkeer van en naar Utrecht aan het eind van de middag plat te liggen. Rond half tien vanavond was die storing opgelost en kon het treinverkeer weer worden opgestart. Maar ook de komende uren moeten reizigers nog rekening houden met vertraging of uitvallende ritten. NS verwacht wel dat iedereen thuis kan komen. Morgenochtend kan alles weer volgens schema rijden. Amerika en Groot-Brittannië hebben opnieuw locaties aangevallen van de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de landen ging het om een ondergrondse opslagplaats van de Houthis... en plekken waar raketten lagen opgeslagen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade er is en hoeveel doden er zijn gevallen. De Amerikanen en Britten hebben de afgelopen week al vaker doelen in Jemen aangevallen. Die beschietingen kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. Israël wil een wapenstilstand van twee maanden in ruil voor alle gijzelaars. Het zegt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Israël zou de deal al hebben voorgesteld aan Hamas. De site baseert zich op twee anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op het nieuws. De Canadese filmregisseur Norman Jewison is overleden. Jewison maakte onder meer Fiddler on the Roof en Moonstruck. Veel van zijn films hadden een sociaal element. Zo ging zijn doorbraakfilm In the Heat of the Night... over een racistische sheriff die moest samenwerken met een zwarte regisseur. In 1999 kreeg Jewison onder meer voor die film een Oscar... maar ook voor zijn gehele andere oeuvre. Norman Jewison was uiteindelijk 97 jaar. Het weer droog en een graad of 5. Aan de kust waait het nog hard, maar de wind neemt wel in de loop van de nacht af.